Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Winkeliers willen weer helemaal open en daarom begint zo een rechtszaak. Sinds vorige week mogen winkels weer open, maar dan wel met strenge voorwaarden. Zo mogen er maar twee mensen per verdieping naar binnen. Ook bij deze enorme woonwinkel in Duiven in Gelderland van 19.000 vierkante meter. Daar kun je prima verstoppertje spelen nu. Twee mensen per verdieping. Ja, dat is zoeken. Maar wel heel leuk dat ze er weer zijn. We zijn heel erg blij dat we klanten weer mogen verwelkomen. De branchevereniging vindt dat winkelen ook met meer mensen veilig kan. Het is de vraag of de rechter daar ook zo over denkt. In België is afgelopen weekend mogelijk iemand gedood omdat hij homo was. Het slachtoffer werd gevonden in een park in Beveren bij Antwerpen. Vlaamse media zeggen dat hij in de val werd gelokt via een homo-dating-app... en in elkaar is geslagen en gestoken door drie jongens. Eén verdachte is opgepakt. Doe de komende tijd extra voorzichtig als je een wandelingetje door de natuur maakt. Het broedseizoen is begonnen, dus boswachter Daan hoopt dat mensen niet op eigen houtje gaan rondbanjeren. Ik zou willen zeggen tegen, tegen het publiek in onze terreinen, hou je echt aan die regels. Hou je gewoon aan die, die wegen en die paden en dan komt het goed. En ook een extra oproep aan hondenbezitters. Hou je dier de komende tijd alsjeblieft aan de lijn. Badmeesters en juffen moeten weer aan de bak. Vanavond is er weer een coronapersconferentie en het lijkt erop dat het kabinet dan de lichten op groen zet voor de zwemlessen. Tot blijdschap van de zingende badmeesters uit Dwengelo in Drenthe. Die proberen het kabinet op het laatste moment nog even een duwtje in de goede richting te geven met een zelfgemaakt lied. Zonder haar veilig kan. Echt, dat is nu, ja dat is nu, waar wij op hopen. Ja, de zingende badmeesters sprongen twee weken geleden al in de Hofvijver in Den Haag met opblaas-eenhoorns. Het weer. Het is bewolkt. Alleen het noordoosten en het zuiden krijgen nog wat zon te zien. Later vandaag gaat het op steeds meer plekken regenen.